Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Schouten bevestigt in een brief aan de Kamer... dat de verplichte vermindering van eiwit in veevoer niet doorgaat. Volgens Schouten levert de maatregel minder stikstofwinst op dan verwacht. Omdat koeien in deze droogteperiode meer eiwitrijk krachtvoer nodig hebben dan gedacht. Veel veehouders hadden zich verzet tegen de maatregel om minder eiwit in het veevoer te doen. Het kabinet heeft in een Kamerdebat beloofd met werkgevers te gaan praten over betere werkomstandigheden, meer zeggenschap en minder administratieve druk voor zorgmedewerkers. De regeringspartijen willen dat het kabinet dit nu versneld gaat aanpakken. Volgens de coalitiepartners kan de politiek zo alsnog waardering uitspreken voor de zorgmedewerkers. Eerder vanmiddag drong de oppositie opnieuw aan op meer salarisverhoging voor zorgpersoneel. Maar dat zien kabinet en coalitie niet zitten. Vakbond FNV wil dat supermarkten en andere grote ketens... beter de anderhalve meter afstandregel handhaven. Stickers en pijlen in de winkels zijn onvoldoende. De FNV wil dat er gehandhaafd wordt. Denk aan een beveiliger bij de ingang of werknemers... die het winkelend publiek en collega's aanspreken... die zich niet aan de afspraken houden, al dus de bond. Gisteren werd bekend dat de Amsterdamse Bijenkorf tijdelijk dicht moet... nadat het virus was vastgesteld bij medewerkers. De corona-app die sinds maandag wordt getest is voor het eerst gebruikt om besmettingen door te geven. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben de eerste mensen met behulp van de GGD vrijwillig en anoniem in de app gemeld dat ze besmet zijn. En de verplichting om een mondkapje te dragen op drukke plekken in Amsterdam blijft bestaan. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. De actiegroep Viruswaarheid en een Amsterdamse ondernemer eisten dat de verplichting zou worden geschrapt. Maar volgens de rechter is de verplichting noodzakelijk en geoorloofd, zeker nu het aantal besmettingen in Amsterdam stijgt. Het weer, de bewolking neemt vanuit het westen toe, met in de loop van de avond een bui. Morgenochtend trekt de regen weg en is de zon weer vaker te zien. Het wordt maximaal 31 graden. Morgenmiddag kans op een bui, mogelijk met onweer.